Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Hebben we eind van de middag nog wel een kabinet? De partijen zitten al de hele dag bij elkaar om het daarover te hebben. Reden om af te treden is de toeslagenaffaire. In die zaak werden ouders door de Belastingdienst onterecht weggezet als fraudeur... Ze moesten duizenden euro's terugbetalen. Verslaggever Wilco Boom houdt in Den Haag alles in de gaten... en heeft gehoord wat politici van de affaire vinden. Schouten heeft het over slachtoffers die geen schijn van kans hebben gehad. Kaag heeft het over eh, dat er een breuk nodig is om het vertrouwen van de bevolking te herstellen. Nou, dat klinkt allemaal veelbetekenend en dat kan dus weinig anders betekenen... dan dat Rutte vanmiddag naar de koning gaat om het ontslag van zijn derde kabinet aan te bieden. Hoewel we ons helemaal suf bestellen op internet... krijgen bezorgers per pakketje bijna niks extra dit jaar. Dat zegt de Belangenvereniging voor het bezorgen van pakketjes tegen RTL Nieuws. Vooral tussenbedrijfjes die namens PostNL pakketten bezorgen... houden er niet veel aan over. In heel Nederland kan verpleeghuispersoneel nu een coronaprik krijgen. De laatste van de 25 vaccinatielocaties zijn vandaag opengegaan. Het is de bedoeling dat de komende weken... meer dan 200.000 medewerkers van verpleeghuizen worden ingeënt. En Femke Louise staat er weer niet zo lekker op qua coronaregels. De politie viel gisteravond in het Noord-Hollandse plaatsje Leinden een loods binnen... Er waren zo'n 70 mensen die zich niet netjes aan de coronaregels hielden. Ze waren bezig met clipopnames voor Femke Louise. Is te zien op haar Insta en die van rapper Blakka die meedoet in de video. Man, sorry. Zo. Ik zit in de man. In zijn stories is te zien dat de politie rondloopt in de loods. Iedereen die binnen was, kreeg een boete. Krijg je het weer nog? Het is op de meeste plekken grijs. In het noorden kan het ook licht sneeuwen. en het is 2 graden. Morgen begint zonnig, later valt er sneeuw. En morgenavond ligt waarschijnlijk vrijwel overal een paar centimeter. Het wordt net iets boven nul zaterdag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 It's do or die to stick till the end. Oh, whoa, whoa. Fool me once, boy, shame on you. Fool me twice, get the hell out through. No compromise, no pity for you. Oh, whoa, whoa. I don't need. catastrophe. boxing you. Just like an obstacle, you know that I'm never not dodging you. Let's take our fingers out and point it to the back. I, I like to play my part and never be a side guy. And if you keep this up, you'll turn me to a mad guy.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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag is om 11 uur de ministerraad begonnen... waar een beslissing valt over de toekomst van het kabinet Rutte 3. Volgens bronnen rond de regering is de val van het kabinet onvermijdelijk... De oppositie in het Britse parlement wil opheldering van minister van Binnenlandse Zaken Patel... omdat in een centrale politiecomputer per ongeluk 150.000 bestanden zijn gewist. Daarin stond bewijsmateriaal over misdrijven en verdachten. Volgens de krant The Times gaan criminelen nu vrij uit. In Japan zegt nu ook een minister dat de Olympische Spelen in Tokio onzeker zijn. De Spelen waren al verschoven vanwege corona en de opening staat nu gepland voor eind juli. Het weer in het noordoosten een winterse bui. Verder wolkenvelden en wat zon bij een graad of twee.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 scared of my own two feet Could have crossed the line It was black and white No contrast to be seen What would you do? What would you do? Do you know? Was it all a joke? Never had control of time alvast.